Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het cruciaal is dat Amerika achter Oekraïne blijft staan. Hij vindt dat de nieuwe Amerikaanse president Trump bij vredesonderhandelingen tegen president Poetin moet zeggen dat de VS Oekraïne blijft steunen. Anders zou Poetin zo weer Oekraïne kunnen aanvallen. Once Trump manages to do a ceasefire deal without serious security guarantees for Ukraine, he will give a pass to Putin. Not that he wants to, No, he does not want that. But he will give Putin an opportunity. Trump heeft tijdens de verkiezingscampagne gezegd dat hij heel snel een eind wil maken aan de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Hoe hij dat wil doen is niet duidelijk. De politie in Zuid-Korea heeft opnieuw de opdracht gekregen om president Yoon op te pakken. Dat probeerden agenten voor het weekend ook al, maar dat werd toen verhinderd door beveiligers en aanhangers van Yoon. Die ligt onder vuur omdat hij de militaire noodtoestand uitriep... en zo de macht naar zich toe probeerde te trekken. Bij de burgerlijke stand zijn vorig jaar opnieuw veel Noah's en Emma's ingeschreven. Dat waren de populairste babynamen van 2024. Dat zegt de Sociale Verzekeringsbank. Emma werd in totaal 657 keer gekozen. Noah zelfs 922 keer. Het was al het zesde jaar op rij dat dat de populairste jongensnaam was. Volgens de verzekeraar worden genderneutrale namen ook steeds populairder... zoals Charlie, Jip, Bowie en Robin. En dat het met zelfrijdende taxis soms nog niet helemaal vlekkeloos gaat... daar kan een man uit Amerika over meepraten. Hij heeft vorige week bijna zijn vlucht gemist... omdat de zelfrijdende taxi waarin hij zat op hol sloeg... en alleen maar rondjes bleef rijden op een parkeerplaats. Oké, okay, why is this happening to me on a Monday? Why is this thing going in a circle? I'm getting dizzy. It's circling around a parking lot.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 ZFM.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 是的。 106.9 ZFN